Visser met het NOS-journaal. President Assad zegt dat Syriërs hun eigen problemen moeten oplossen. In een tv-toespraak kondigde hij een nationale dialoog aan als iedereen het eens is over de procedure. Het is Assads derde toespraak sinds de demonstraties tegen zijn bewind in maart begonnen. Assad houdt een kleine groep saboteurs verantwoordelijk voor de problemen in zijn land. Die hebben volgens hem de protestbewegingen geïnfiltreerd en ondermijnen de legitieme hervormingseisen van de demonstranten. tegenwoordigers van de EU en het IMF gaan deze week naar Athene om met de nieuwe minister van Financiën te praten over bezuinigingsmaatregelen. Europese ministers wilden vannacht nog geen besluit nemen over de nieuwe noodlening aan het land. In een verklaring zeiden ze dat eerst het parlement morgen zijn vertrouwen moet uitspreken in de nieuwe regering van premier Papandreou. Het parlement moet akkoord gaan met de bezuinigingen die Papandreou voorstelt. Op de varkenshouderij van een topvrouw van landbouworganisatie LTO zijn beelden gemaakt van varkens die er slecht aan toe zijn. Beelden werden in het geheim gemaakt door de nieuwe actiegroep Ongehoord. Die wil laten zien dat er geen diervriendelijk vlees bestaat. De LTO-topvrouw zegt dat op de beelden uitzonderingen te zien zijn en dat de actiegroep bewust een misleidend beeld schetst. De boeren vinden dat de groep onverantwoordelijk te werk gaat, gezien het gevaar op besmettelijke ziekte. Verschillende inwoners van Amsterdam-Zuid hebben een nepbrief gekregen over krapte op de woningmarkt. Daarin staat dat de gemeente alle huizen gaat controleren om te kijken of er nog kamers leeg staan. Als dat zo is, dan komt er volgens de brief verplicht een huurder in. Gemeente Amsterdam zegt van niets te weten en spreekt van een duidelijke nepbrief die bij de geadresseerde wel vervelend over kan komen.